Het zijn vooral handelaren die grote partijen vuurwerk kwamen inslaan voor het Diwali-festival het jaarlijkse hindoefeest van het licht dat binnenkort begint. Bij dat festival wordt altijd veel vuurwerk afgestoken. Het pakhuis ontplofte nadat de brand was uitgebroken. Het tekort van de Amerikaanse overheid is opgelopen tot een recordhoogte van ruim 1,4 biljoen dollar. Dat is omgerekend zo'n 950 miljard euro. Het tekort valt nog wel iets lager uit dan verwacht doordat er minder is uitgegeven aan steun voor de financiële sector. Door de crisis blijft het tekort de komende twee jaar boven de 1 biljoen dollar, denkt het Witte Huis. In een zwembad in Katwijk zijn 32 mensen onwel geworden. Ze hadden last van rode ogen, misselijkheid en hoesten en werden met ambulances naar het ziekenhuis gebracht. Het zwembad werd meteen ontruimd. Eerst werd gedacht aan een chloorlek, maar dat was niet de oorzaak. De Britse Belastingdienst doet onderzoek naar de financiële handel en wandel van 27 parlementsleden. De fiscus wil niet zeggen wie de parlementsleden zijn en wat er precies wordt bekeken. Het onderzoek is een gevolg van het declaratieschandaal in Groot-Brittannië. Parlementsleden bleken onterecht bonnetjes te hebben ingeleverd... of hadden de regels voor declaraties wel erg ruim uitgelegd. Topman Lombard van France Telecom denkt er niet over om op te stappen. Hij zegt dat in de krant Le Figaro nadat voor de 25ste keer een werknemer zelfmoord heeft gepleegd. Eerder deze week kwam vanuit de Franse regering het verwijt dat Lombard weinig begrip toont voor zijn personeel en zich te weinig laat zien. Bij France Telecom zijn voortdurend reorganisaties. Volgens Lombard zien werknemers overplaatsing soms ten onrechte als degradatie.